Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De familie van Sylvana Heber zegt dat ze diep bedroefd zijn... maar ook dankbaar voor alle hulp en steun van de afgelopen dagen. Sylvana was sinds zaterdag vermist. Gisteravond werd haar lichaam teruggevonden in de bossen... in de omgeving van Eindhoven. Deze verslaggever van Omroep Brabant stond bij de vindplaats. Wij staan zo'n 600 meter van de doorgaande weg af. We hebben een heel zandpad af moeten leggen om hier te komen. Het is het eh, bosgebied tussen Vessem en Wintelree. Ehm, hier achter mij zie je een klein open ruimte, maar verder is het heel erg dicht bebost. Hij denkt dat de politie een tip heeft gekregen over waar ze moesten zoeken. Mogelijk van de ex van Silvada. Hij zit vast en wordt verdacht van moord. Een Nederlands bombardement op een stadje in Afghanistan had niet mogen plaatsvinden. Meerdere burgers kwamen om toen Nederlandse straaljagers in 2007 bommen gooiden op een wooncomplex. Slachtoffers moeten een vergoeding krijgen van de staat. Hoe hoog die wordt is nog niet bekend. Dieven in een stadje in Zuid-Duitsland hadden gisteren wel heel veel mazzel tijdens hun inbraak in een museum. Alle telefoon- en internetverbindingen lagen plat. En daardoor deed ook het alarm het niet. En dus konden ze rustig hun gang gaan. De dieven gingen er vandoor met zeldzame munten van een paar duizend jaar oud. Die dingen zijn miljoenen euro's waard. Kanye West is niet echt een fijne vent om voor te werken. Dat zeggen oud-medewerkers van zijn schoenenmerk Yeezy tegen Rolling Stone. Tijdens vergaderingen zou hij vaak over porno praten. En ook liet hij tijdens sollicitatiegesprekken sekstapes en intieme foto's van zichzelf en zijn vrouw Kim Kardashian zien. Tegen een vrouw uit zijn team zou die hebben gezegd dat ze voor hem een schoen moest maken die hij kon neuken. Een ander zou die een dikke slet hebben genoemd. Een, de oud-medewerkers noemen hem een vrouwonvriendelijke pestkop... die voor een onveilige werksfeer heeft gezorgd. Inmiddels hebben ze geen last meer van hem. Kanye maakte zijn schoenen en kleding samen met Adidas. Dat merk heeft de samenwerking een tijdje geleden al stopgezet. gezet. Het weer nog, af en toe opklaringen, maar ook wolken met kans op een bui. Vanmiddag trekt het weer verder dicht en gaat het vaker regenen. Vanavond zelfs met onweer en hagel. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging in de regio. Vooral veel dagelijkse files momenteel. Op de A8 rijdt het langzaam vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 6 kilometer file en een kwartiertje aan oponthoud.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 Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry? op. Triple Play. Case the Kees de Haan. Dearest, darling, I had to write to say that I won't be home anymore. For something happened to me driving home and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only a day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night. And that is when I there. And so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours Tulsa is de op één na grootste stad van de staat Oklahoma in de States na Oklahoma City. Don Williams zong Tulsa Time in 1978 naar de top van de country charts en werd dankzij de hit uitgeroepen tot zanger van het jaar. Voorafgaand aan die song hoorden we Gene Pitney hij verblijft nog 24 uur van Tulsa. En Kylie Fry is maar één nacht in Tulsa. just about to lose my mind Un aanbevolen. Hmm? Y a d'abord une Natacha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva, et Valérie, mais mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il a je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste. Pourquoi de rubriek Warm aanbevolen hoorde je de nieuwe song van Stromae en Camila Cabello. Oliver Pesch is ook van de partij en Shawn Mendes met opnieuw Camila Cabello horen we met Signorita. NPO Radio 2. Onlangs heb ik de musical Tina bezocht en kwam er diep onder de indruk vandaan. Nu aandacht voor de echte Tina.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 And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I smoke myself a J. been in love before, once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love. so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown-eyed girl. remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la da just like that sha la la la la la la la la la la da la di da you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometime I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when? we to Tot volgende week. Dag.